Kees Groot met het NOS-journaal. De internationale experts die onderzoek doen op de rampplekken in Oost-Oekraïne... hebben vandaag opnieuw geen menselijke resten gevonden. Volgens het hoofd van de repatriëringsmissie, Alpersberg... lijkt het erop dat de lokale bevolking al veel menselijke resten... en bezittingen van slachtoffers heeft geborgen. Ook vandaag was de toegang tot het gebied beperkt door de gevechten, schrijft Aalbersberg. Vanochtend is het werk een tijdje gestaakt omdat er onderhandeld werd door de OVSE met de strijdende partijen. Rusland heeft om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd over de humanitaire situatie in Oekraïne, zo melden Russische media. In Oost-Oekraïne zou sprake zijn van een humanitaire ramp door de gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen. Alleen al in de plaats Lugansk zouden 250.000 mensen zonder water en stroom zitten. Het bestand tussen Israël en Hamas lijkt stand te houden. Sinds de gevechtspauze om 7 uur vanochtend van kracht werd... zijn er geen incidenten meer gemeld. Veel Gazanen grijpen de gevechtspauze aan om terug te keren naar huis. Israël heeft alle troepen teruggetrokken. Het driedaagse bestand kwam tot stand na bemiddeling door Egypte. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt is vorige maand gehalveerd. Staatssecretaris Teven meldt dat er in juni zo'n 1750 asielaanvragen waren... tegen bijna 3500 in mei. Toen luidde Teven nog de noodklok over het grote aantal asielzoekers, vooral uit Eritrea. In juni is hun aantal flink gedaald. Het onbewoonde Waddeneiland Oog wordt toch weer bebouwd. Deze week heeft staatsbosbeheerder een schuilhut voor vogeltellers geplaatst. Begin dit jaar werd het laatste gebouw op Oog gesloopt. Dat was nodig omdat de hut in zee dreigde te verdwijnen.